9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Griekenland heeft zich een nieuwe kandidaat-premier gemeld. De Europese ombudsman Nikiforos Diamandouros heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat hij telefonisch is benaderd. Hij wilde niet zeggen door wie. Diamandouros is bereid de functie te vervullen, maar dan moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zei hij. Onduidelijk is wat die voorwaarden zijn. Behalve Diamandouros wordt in Griekenland ook oud-ECB-topman Lucas Papadimos genoemd als premier van de overgangsregering. De nieuwe premier moet het Europese noodpakket door het parlement loodsen. Over de samenstelling van de overgangsregering wordt nog onderhandeld door vertrekkend premier Papandreou en oppositieleider Samaras. Het ziet er naar uit dat er toch een fiscale bijtelling komt voor superschone leaseauto's. Regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV, samen een kamermeerderheid, zijn voor een bijtelling van 7%. Nu is de bijtelling voor elektrische auto's en zogeheten plug-in hybrides 0%. Staatssecretaris Wekers van Financiën wil dat zo houden. Maar VVD, CDA en PVV vinden dat principieel onjuist. Een auto van de zaak is volgens hen loon in natura. De leaserijder mag daar best 7% voor betalen, vinden de partijen. In de VS beschuldigt opnieuw een vrouw de republikeinse presidentskandidaat Herman Kane van seksuele intimidatie. Het is al de vierde vrouw die beweert door hem te zijn lastiggevallen. Kane deed de eerdere beschuldigingen af als anonieme aanvallen, maar vandaag gaf de laatste vrouw een persconferentie waarin ze alle details uit de doeken deed. Volgens haar stak Kane in 1997 zijn hand onder haar rokje en duwde hij daarna haar, haar hoofd naar zijn kruis. Hij zou hebben gezegd, je zoekt toch een baan? Herman Kane ontkent alle beschuldigingen en noemt ze compleet verzonnen. Het weer vannacht op veel plaatsen bewolkt en nevelig, minimaal rond 6 graden. Morgen begint grijs, maar vanuit het oosten steeds meer opklaringen. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A28 tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Hoevelaken.